Hij zei dat de koningin zich zorgen maakte over de hypes in de politiek en de vele spoeddebatten. Boekenstein vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als Kamerlid en zal zijn excuses aanbieden. Vandaag ontving de koningin voor het eerst weer Kamerleden... nadat die bezoeken tien jaar geleden waren afgeschaft... omdat er vaak uitspraken werden gelekt. De opkomst bij verkiezingen in zes gemeenten lijkt tegen te vallen. Peel en Maas, Zuidplas, Oldamt en Horst aan de Maas en Venlo melden flink lagere opkomst. Venray heeft nog geen cijfers bekendgemaakt. De stemmen worden nog geteld. De eerste uitslagen worden rond middernacht verwacht. In het bos bij Urk is het lichaam gevonden van een jongen van 14. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Het bos bij Urk is afgezet voor onderzoek. De Franse geldloper die er vandoor ging met bijna 12 miljoen euro en zichzelf maandag aangaf, is in staat van beschuldiging gesteld. Volgens bronnen rond het onderzoek heeft de man schuld bekend. De geldloper reed twee weken geleden met een gevulde geldwagen weg toen twee collega's een bankgebouw in Lyon binnenliepen politie heeft het merendeel van de bui teruggevonden. Rusland is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in Zuid-Afrika. In de play-off wedstrijd verloor de ploeg van coach Guus Hiddink met 1-0 van Slovenië. Portugal kwalificeerde zich wel via een 1-0 overwinning op Bosnië-Herzegovina. Algerije plaatste zich eerder vanavond door een 1-0 overwinning op Egypte. Het Nederlands elftal speelde vanavond in Heerenveen een oefenwedstrijd tegen Paraguay. Dat duel eindigde in 0-0. Het weer bewolkt en bijna overal droog. Koelt vannacht af tot 7 graden. Morgen schijnt vooral smiddags de zon geregeld en het blijft droog. Het wordt dan 12 graden. Dit was het... Je weet niet wat je hoort, zie je het antwoord.